die treinen op het HZL traject tussen Amsterdam en Rotterdam veroorzaken. Veel omwonenden hadden geklaagd over het lawaai dat de treinen maken. Uit onderzoek van TNO blijkt dat vooral de treinen die tijdelijk op het traject rijden geluidsoverlast veroorzaken. Ze maken twee keer zoveel lawaai als de moderne hogesnelheidstrein Thalys, waar de HSLijn eigenlijk voor is ontworpen. Die treinen gaan eind volgend jaar op het traject rijden. Urlings laat de verouderde treinen nog deze maand aanpassen. Zo worden de remblokken vervangen door kunststof-exemplaren. Op een deel van het traject wordt een spoor geslepen omdat treinen op een gladdere rails minder geluid produceren. Minister Verhagen wil dat Israël stopt met het bouwen van nederzettingen op de westelijke Jordaanover. Kreeg zijn Israëlische ambtgenoot Lieberman vandaag in Den Haag te horen. Lieberman is bekend om zijn anti-Palestijnse opvattingen. Verhagen heeft hem gezegd dat zonder zo'n bouwstop het vredesproces in het Midden-Oosten niet verder kan. In Den Haag is het vanaf 1 januari niet meer mogelijk voor vrouwen om apart van mannen te zwemmen. Volgens de gemeente moeten openbare zwembaden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of geloof. Vooral moslimvrouwen maken gebruik van de gescheiden zwemuren. De gemeente denkt dat het goed is voor de integratie als ze zien dat gemengd zwemmen de norm is. In Zuid-Limburg heeft de politie een grote hoeveelheid harddrugs in beslag genomen. Bij invallen op verschillende plaatsen werden ook vier vuurwapens in beslag genomen. Ook werd een amfetamine-laboratorium opgerold. Er zijn drie arrestaties verricht. De politie sluit niet uit dat meer mensen worden aangehouden. Het Openbaar Ministerie in Zuid-Limburg spreekt van een van de grootste drugsvangsten van de afgelopen jaren. Het weer droog en opklaringen.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 Jij bent de kerst, ik de bonbon. Jij bent de rups, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kans, jij de soefling. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk eenzame Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen. Eerst niet verloofden. Een liefdesduet. Wie weet worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de nou, bril. staan zijn oude koffie. Ik ben de paus, jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ik dat soort dingen tenminste.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 Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just a thought of those sweet ladies as I shiver through. Some you just can't tell. And some they will and some they won't. But some it's just as well.